Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Groningers hebben nog steeds veel last van alle gedoe en stress door de gaswinning. De Rijksuniversiteit Groningen heeft het onderzocht. Door aardbevingen in de provincie ontstond er schade aan huizen. Veel inwoners worden al jaren van het kastje naar de muur gestuurd om die schade te herstellen. Vorig jaar was er een groot politiek onderzoek naar de gaswinning... maar daar heeft deze Groninger weinig vertrouwen in. In de loop van de tijd is gebleken dat uh, er met resultaten eh, van dit soort onderzoeken... Hè, dit, soort dingen niet zo groot zijn, wel, wel vaker geweest... dat er helaas verdomd weinig mee gedaan wordt er zijn het afgelopen jaar flink wat woningen gebouwd. Het waren er dik 74.000, het hoogste aantal in dik 10 jaar. Toch moet er nog een flinke schep bovenop. Vanaf volgend jaar moet de 100.000 worden aangetikt. De kans is groot dat dat er niet gaat worden. En Nederlandse gevangenissen moeten snel worden verbouwd. Dat komt doordat er steeds meer ouderen zitten. Daar zijn de cellen nog helemaal niet klaar voor, zegt het AD. Het kabinet wil daarom dat er rolstoeltoegankelijke cellen komen. Er moeten ook bredere deuren en liften in de gevangenis worden geplaatst. En happy birthday to prinses Beatrix. De oud mag vandaag 85 kaarsjes uitblazen. Toch zit ze met haar leeftijd niet stil, zegt Koningshuisverslaggever Albert Bos. Ze legt veel werkbezoeken af. Maar echt expliciet op de voorgrond treden, dat doet ze niet meer. Bewust, ze wil haar zoon niet voor de voeten lopen. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Een groot familiefeest wordt het nu niet. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zitten namelijk op Aruba. Niet voor een lekkere zonvakantie, maar voor een koninklijk bezoek. Veel inwoners daar stonden langs de kant om te zwaaien. Het is de eerste keer um, dat ik de ehm, koning zie. It's so beautiful. It's so cute. Morgen dan reizen ze door naar Curaçao. Het weer nog, nu nog veel grijs en af en toe wat lichte regen. Vanmiddag is het bijna overal droog. Dan zijn er ook opklaringen met wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio vinden we nog op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Staat een kapotte auto de rechterrijstrook van de A9 te blokkeren vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daardoor 10 kilometer file tussen Uitgeest en in de Roldepolderplein met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit in Koenplein uh, naar, dat is op de A10 Oost bij Zeeburg 9 kilometer. En op de N201 Zandvoort Hoofddorp bij eh, de aansluiting met de N N208. 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Ook file leed op de N205 vanuit Haarlem naar Nieuw-Vennep. Voor de aansluiting met de A9 4 kilometer met een half uur vertraging.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 van ZFM. the only one, but everybody knows he's out there having fun behind your back, and that's a fact. And it ain't right, cause he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up, so you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now truth we know the you and the fall of we need. It's everything he wants, so girl, open up your eyes and see with me.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 Het ritme van Zandvoort, ZFM. I won't be here when you come home. understand, forgive me if you can But I can see another road think he's coming back You never heard me break your heart. You didn't wake up when we died.